Annette Schut met het NOS Journaal. Tienduizenden uren aan videobeelden van de kapitoolbestorming zijn binnenkort te bekijken. De beelden zijn gemaakt met bewakingscamera's en komen op een openbare website. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Mike Johnson heeft gisteren de eerste beelden gedeeld. Volgens hem is het belangrijk open te zijn over de gebeurtenissen van bijna drie jaar geleden in Washington. Twee tankwagens met brandstof worden de komende tijd dagelijks toegelaten in Gaza, zegt Israël. Het grootste deel van de brandstof zal worden gebruikt om watercentrales van stroom te voorzien... zodat schoon water beschikbaar blijft en het riool blijft werken. Het besluit zou zijn genomen na druk uit Washington. De Wereldgezondheidsorganisatie trok aan de bel over het toenemende aantal infecties in Gaza... vanwege onder meer het tekort aan schoon water. Een student uit Tanzania die sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas vermist was, is om het leven gekomen. Dat bevestigt de regering van Tanzania, die zijn best zegt te doen zijn lichaam terug te krijgen naar het land. Het gaat om een man van 22. Hij zou zijn gegijzeld door Hamas. Hoe hij om het leven is gekomen is niet duidelijk. VVD-lijsttrekker Dylan Jezelkus vindt het zeer kwalijk dat een aangifte tegen de VVD-perschef niet goed is opgepakt. Als minister van Justitie en Veiligheid heeft ze zich altijd ingezet voor zware straffen bij agressie tegen journalisten. In Nieuwsuur noemde ze het pijnlijk dat dit juist bij een voorlichter van haar partij niet goed is gegaan. Afgelopen zomer trok voorlichter Kees Berghuis een microfoon uit de handen van een journalist die aangifte deed politie deed er niets mee.